Tijd dus weer voor de hitlijst van Europa, de Euro Breakdown. Jaargang 20 alweer van de hitlijst, aflevering 42. Vandaag de 22e van oktober. De lijst bestaat dus uit de 40 beste platen van Europa. Daarvan 17 deze week zullen stijgen. 3 blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. Er 18 dalen zijn en twee nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook twee platen natuurlijk uit de lijst verdwijnen. Na 22 weken doet eh, Kate Perry dat met haar California Girls. En Hurts Better Than Love, na 13 weken houden zij het ook voorgezien. snelste stijger is deze eh, week in handen van twee mensen. Ina met 10 Minutes en eh, Roll Deep met Greenlight. Beide gaan 8 plaatsen omhoog. En snelste daler die is van de Ready Set Love Like Wow zakt in één keer van plek 13 14 plaatsen naar beneden naar plek 27. En langs genoteerd deze week dus niet meer Kate Perry met haar California Girls. Maar we hebben een nieuwe. Eminem en Rihanna Love The Way You Lie staan alweer 17 weken in de lijst en zijn daarmee nu het langst genoteerd. Zometeen gaan we naar de eerste nieuwe binnenkomen op nummer 38. Eerst krijgen we mij de nummer 39, die is in handen namelijk van eh, Mark Ronson. Zijn Bang Bang Bang staat alweer 16 weken in de lijst en zakt wel van 37 naar 39.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 31 hoorde je Mark Ronson, Bang Bang Bang. 16 weken lang dus alweer in de lijst van Europa, zakkend van 37 naar 39. En de eerste nieuw binnenkomen die is in handen van een 22-jarige Amerikaanse zanger, dan wel eh, Mike Posner. Die heeft zojuist zijn uh, debuutsingle gereleased. En Cooler Than Me is een, eh, echter niet alleen in zijn thuisland al beschikbaar, maar ook al in Nederland en de rest van Europa. Postner krijgt een hoop vertrouwen van de eh, platenmaatschappij Sony. En dat lost de zangeres, uh, zanger dan ook qua muziek meteen in. Koelen de Mie is weer een voorbode op Posner's eh, eerste album dat deze zomer moet verschijnen. En dat hij vorig jaar al twee mixtapes heeft uitgebracht.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 36 is de Formule Maroon 5 met Misery, drie plaatsen verlies. In de 13e week alweer. En ook voor Ryder en David Guetta die eh, leveren wat plek in. De club Can Handle Me zakt van 31 naar 35. En deze mannen die kwamen vorige week binnen en deden dat toen op 38. Deze week gaan ze vier plaatsen omhoog. Dit zijn de Wombats met Tokyo. no matter how much it needs me. Going far. Samen met Pink op jouw Zandvoortse Radio wordt het alweer 6 minuten voor half 4. Je luistert naar de eh, Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag is die hier tussen 3 en 5. Met mij, Sjors van Dam. De 40 beste platen van Europa komen dan voorbij. En om je nog even een eh, geheugensteuntje te geven, gaan we even achterom kijken van eh, wat we dan allemaal al gehad hebben. Op nummer 40 Joshua Redden. I Will Rather Be With You staat 14 weken in de lijst. Zak van 36 naar nummer 40. 16 weken in de lijst Mark Ronson met zijn Bang Bang Bang. Hij zakt wel van 37 naar 39. Mike Posner, Cooler Than Meek opnieuw binnen op 38. Eminem en Rihanna, Love The Way You Lie zakken twee plaatsen. Maar staan 17 weken in de lijst en daarmee het langst van allemaal. Maroon 5, Misery, 13 weken in de lijst zakken van 33 naar 36. Zakt van 31 naar 35. Flowrider, David Guetta, Club Can Handle Me. De Wombats kwamen vorige week binnen op 38, stijgen nu naar 34. Tim Burke, Bromance, 11 weken in lijst, zak van 26 naar 33. En net, zij stijgt twee plaatsen in haar tweede week van 34 naar 32. Race Your Glass. Jolanda Be Cool en D-Cup, We Know Speak Americano staat 13 weken in lijst en zak van 28 naar 31. Ook verlies voor uh, eh, Charisse met Pyramid. 12 weken staat ze in de lijst, en zak van 25 naar nummer 30. Dan begin zei ik al, we hebben twee nieuwe binnenkomers. En de hoogste daarvan vinden we deze week op 29. Eh, Far East Movements, dat is een Amerikaanse groep artiesten die zich specialiseert in het combineren van dansmuziek met hip-hop. Het vierkoppige producersteam was vorig jaar aanwezig op het Powerhouse Festival, een van de grootste hip-hop festivals aan de westkust van de Verenigde Staten. De van oorsprong eh, Koreaanse mannen die mochten zich toen mengen met namen als JC, Black I.P.S. Flowrider en Shampoo. En na het tekenen van een contract bij Cheer Tree Records, onderdeel van het grootste Interscope Records, kwam de single Like a G6 weer tot stand. Een aangenaam stukje muziek van deze jongens. Sinds april dit jaar ligt de Like as G6 al eh, te downloaden. Het lijkt erop dat het nu pas interesse is voor het nummer. Eigenlijk is dat ook meer dan logisch, zeker wanneer je kan vermelden dat 4 East Movements, de optredens in Japan van de Monster Ball Tour van het eh, label, labelmaatje Lady Gaga, mag meedoen. Alsof dat nog niet genoeg is, binnenkort verschijnt ook nog eens het album met erop samenwerking met Lady Gaga. Ook Bruno Mars en Natalia Kiss. jongens zijn dus goed aan het werken voor East Movement. Ze komen als hoogste binnen deze week in de Euro Breakdown.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 Like a G6. En vraag me toch af wat ze met die G6 eh, bedoelen. ZFM, Westkust, weerbericht. Tijd voor het Westkust weerbericht, want eh, vandaag zijn er veel wolkenvelden. Maar zo nu eh, dan is er ook wel zijn kans dat de zon een stukje gaat schijnen. Het blijft ook droog en er waait een matige aan zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een maxima van 12 graden. Vanavond en de komende nacht neemt gelijk de bewolking weer toe, maar blijft nog droog. Wind waait uit zuid tot zuidwesten en is matig tot krachtig. En de temperatuur die daalt dan naar een graadje of 6. Morgen heeft ook de bewolking weer de overhand en in de loop van de ochtend gaat het zelfs enige tijd regenen. Aan het eind van de middag gaan er ook nog eens buien vallen. De zuid- tot zuidwestelijke wind die waait als zee hard en de temperatuur stijgt dan naar een maximaal van 10 graden. Zondagavond en, eh, of zaterdagavond en zondagnacht is het weer wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. De matige tot krachtige zuidwestelijke wind draait dan naar west tot noordwest en de temperatuur daalt naar 7 graden. Zondag vallen er weer eh, talrijke buien en deze buien kunnen weer gepaard gaan met onweer. En tussen de buien door zien we ook wel regelmatig de zon. De wind die waait uit het noorden tot noordwesten over land vrij krachtig aan zee hard en de temperatuur zondag zal niet boven de 11 graden uitkomen. Niet echt een mooi vooruitzicht dus eh, voor dit weekend. Wij gaan verder met de hits van Europa. Zometeen heb ik nog voor je klaarstaan de Plain White Tees, The Rhythm of Love en ook Enrique Iglesias en Nicole Searchinger komen eraan.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 Eh, Daarvoor de Plain White Tees, The Rhythm of Love, staan een week langer in. Vier weken alweer. Gaan wel wat minder omhoog, van 27 naar 24. En ook die mooie plaat van eh, Robbie Williams hoorde je samen met eh, Carrie Bello, Shame. Vorige week kwam hij binnen op 32 en nu stoomt hij door naar 26. Zometeen gaan wij weer even achterom kijken. Wat waren de nummer 20 tot en met 30? Maar eerst moeten we natuurlijk die eh, nummer 20 nog even halen. Eh, de nummer 22 en 21 althans. De 22 is er dan voor James Blunt, Stay the Night. Nummer 21 is er straks voor een van de twee snelste stijgers van deze week. real in California. Yeah. We watched the sunset from our car.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 Drie weken lang alweer in de lijst van 29 omhoog eh, naar 21. Geef ons dan weer even de tijd om achterom te kijken. Sherry is met Pyramid zakt 5 plaatsen in de 12e week naar nummer 30. Nummer 29 nieuw binnen, Far East Movements, Like a G6. Travis McCoy met Billionaire zakt 7 plaatsen in zijn 14e week naar 28. The Ready Shit Love Like Woe is aan een, sprong naar beneden begonnen. 13 weken in de lijst, zak van 13 naar 27. Robbie Williams, A Shame, vorige week binnen op 32, nu naar 26. Usher DJ God Falling In Love staat 10 weken in de lijst, zak van 14 naar 25. 27 eh, vorige week, 24 deze week, de Plain White T's The Rhythm of Love en dat alles in hun vierde week. Enrique Iglesias, Nicole Searchinger, Heartbeat, 3 weken in de lijst van 30 omhoog naar 23. James Blunt, Stay the Night. Vier weken in de lijst van 24 omhoog naar 22. Net hoorde je dus die plaats van Ina. 10 Minutes staat drie weken in de lijst. Hij gaat omhoog van 29 naar nummer 21. We gaan op weg alweer naar het nieuws van uh, eh, 4 uur. En na het nieuws van 4 uur zijn we gewoon weer een eh, uurtje bij je terug. En dan gaan we gewoon op weg naar de beste plaat van Europa. En welke dat is, dat hoor je natuurlijk even voor de klok van 5 uur pas. In het volgende uur ook nog een eh, blokje shownieuws. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is in de wereld van dat shownieuws. En ook natuurlijk even kijken naar de Nederlandse top 40. Wie het daar allemaal eh, goed doet en eh, niet zo goed doet. Voor jou klaar zijn nog twee platen tot aan het nieuws van 4 uur. De nummer 20 en de nummer 19. Nummer 20, dat is Nelly. En die heeft maar één droom. En dat is de nummer 1 positie ooit te halen in de Euro Breakdown.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 Geert Wilders heeft aangifte gedaan tegen raadsheer Tom Schalke... wegens beïnvloeding van een getuige. De PVV-leider vindt het onaanvaardbaar dat Schalke een etentje heeft gehad... met Arabist Hans Jansen, terwijl die een paar dagen later werd gehoord als getuigendeskundige. Schalke maakte deel uit van het hof dat het OM opdracht gaf om Wilders te vervolgen. Volgens Wilders en zijn advocaat Moskowitz heeft Schalke tijdens het etentje geprobeerd om Jansen te beïnvloeden. Moskowitz wilde de Arabist vanochtend horen, maar kreeg daarvoor van de rechtbank geen toestemming. De raadsman diende daarop een wrakingsverzoek in, omdat hij vindt dat de rechtbank de schijn van partijdigheid had gewekt. Rond deze tijd doet eh, de wrakingskamer uitspraak. Voetbalclub PSV heeft het vorige seizoen een verlies geleden van 17,5 miljoen euro. Het jaar daarvoor boekte PSV nog ruim 9 miljoen winst. Belangrijke oorzaak van het negatieve resultaat is dat PSV vorig seizoen geen Champions League speelde. De club verwacht dat de cijfers over het lopende seizoen niet beter worden... omdat ze ook nu niet in de Champions League speelt. Daarnaast zijn de salariskosten te hoog. De posters van de horrorfilm Sint mogen blijven hangen. De reclamecodecommissie heeft een klacht erover afgewezen. In de film wordt Sinterklaas neergezet als een maniak die kinderen onthooft. En op de poster is een griezelig silhouet te zien van Sinterklaas op zijn paard. Volgens sommige ouders kunnen jonge kinderen hiervan schrikken. Een aantal roept op tot een boycott. De reclamecodecommissie vindt niet dat er een grens is overschreden. Indonesië heeft erkend dat Indonesische militairen Papua's hebben gemarteld. Deze week dook een YouTube-filmpje op waarop te zien is dat Papua's door twee mannen in militair uniform worden geschopt en onder bedreiging van een mes worden ondervraagd. De twee militairen dachten dat de Papua's onafhankelijkheidsstrijders waren.